Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland moet zo snel mogelijk compleet in lockdown, vinden experts van het Red Team. In dat Red Team zitten artsen en onderzoekers. Die willen een lockdown van vier weken. Kijk, het gaat erom dat mensen elkaar minder ontmoeten. Dus blijf thuis, eh, werk thuis, eh, eh, kom niet meer in groepjes bij elkaar. De maximale groepsgrootte terugdringen. Maar alsjeblieft dan ook kort. Dus snel, krachtig maar kort. Ook de scholen zouden dicht moeten, net als alle winkels, behalve supermarkten en apotheken. Als je het goed doet, hoeft het maar één keer, zeggen ze. In Amerika zijn de twee presidentskandidaten voor het laatst in debat gegaan. Het was een minder chaotische boel dan de vorige keer toen ze door elkaar heen schreeuwden. Trump en Biden gingen nu vooral inhoudelijk tegen elkaar in. Het hielp ook wel dat de debatleider hun microfoon kon uitzetten. Sinds corona shoppen we meer bij buitenlandse webshops. Volgens het CBS gaven Nederlanders er bijna 700 miljoen euro uit. Je ziet trouwens niet altijd meteen waar zo'n webshop zit. De meeste hebben wel een Nederlandse site, maar een kantoor en een magazijn in een ander land. Duurt dan vaak wat langer voordat je je pakketje in huis hebt. Deze toespraak heeft veel indruk gemaakt in Thailand. Ook al paste de reis binnen de voorschriften... het was heel onverstandig om geen rekening te houden... met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Koning Willem-Alexander die excuses aanbiedt voor zijn vakantie. Volgens het ANP worden Thai daar hartstikke jaloers van. Hun eigen koning, Vajira Longkorn, is dit jaar al 277 dagen op vakantie geweest. Oftewel, hij was maar 19 dagen in eigen land. Het weer best wat zon vandaag, al kan er soms ineens een buitje tussendoor vallen. Het wordt een graad of 16.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 Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could.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 Caught in the memory when you touch my body and you say my name. Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er staan zeker 60.000 banen op de tocht op en rond Schiphol... meldt de Telegraaf na een rondgang langs meerdere sectoren en bedrijven. Het gaat om arbeidsplaatsen in de sector zelf en bij toeleveranciers. In tegenstelling tot het eerste verkiezingsdebat in de Verenigde Staten... is het tweede debat afgelopen nacht een stuk inhoudelijker verlopen. Donald Trump en Joe Biden waren beide opnieuw fel... maar ze lieten elkaar dit keer wel vaker uitpraten. Mensen die iets kopen in een webwinkel moeten beter worden beschermd. Ze moeten dezelfde bescherming krijgen als klanten in een fysieke winkel. Daarom heeft staatssecretaris Keizer een conceptwetsvoorstel gemaakt. Ze vindt de informatie bij webwinkels nu vaak onduidelijk, onvolledig of zelfs misleidend. Het weer, eerst vooral in het zuiden mogelijk nog wat mist. Verder vandaag zon, af en toe een bui en het wordt zo'n 17 graden. a change Cause no one's stopping us from falling From falling van de wereld, maar het is eigenlijk niet zo heel ver.